uur. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De dode vrouw die gisteravond werd gevonden in Eindhoven... is een meisje van 17 uit Geldrop. Dat heeft haar school bekendgemaakt. Het meisje zat in het vijfde jaar van het VWO. Haar lichaam werd achter een plantenbak gevonden bij een kantorencomplex. In de school wordt een gedenkhoek ingericht... en vanavond is er een bijeenkomst voor ouders en leerlingen. In de zaak zit een verdachte vast. De politie wil niet zeggen over geruchten dat het de vriend van het meisje was. Ook de PvdA twijfelt aan het plan voor een belastingverhoging voor leaserijders. De partij noemt het voorstel van VVD-staatssecretaris Wiebes niet ideaal. Eerder had VVD-kamerlid Neperus al forse kritiek op het plan. Volgens haar worden zuinige elektrische auto's te veel bevoordeeld. Steeds meer mensen komen na een WW-uitkering in de bijstand terecht. De afgelopen vijf jaar is dit aantal ruim verdubbeld naar 31.000. Als mensen hun baan verliezen krijgen ze tijdelijk een WW-uitkering en daarna komen ze in de bijstand. Ongeveer 1 op de 6 werklozen krijgt hiermee te maken. Het zijn vooral 55-plussers en laagopgeleiden. De openbaar aanklager in Zuid-Afrika gaat in beroep in de zaak tegen Oscar Pistorius. De atleet werd vorige week tot vijf jaar cel veroordeeld voor het doodschieten van zijn vriendin, het topmodel Riva Steenkamp. De aanklager had minimaal 10 jaar cel geëist. De baby die gisteren in een vuilcontainer in Amsterdam werd gevonden... is ondergebracht bij een pleeggezin. Jeugdbescherming heeft de voogdij over het meisje van een paar dagen oud. De biologische ouders zijn nog niet gevonden. De baby werd gisteren door de brandweer bevrijd... nadat een voorbijganger gehuil had gehoord. Het weer, geregeld zon, maar ook wat sluierwolken. Het is 14 tot 17 graden. En vannacht wordt het met zo'n 5 graden koud. Morgen overdag zonnig en een graad of 16. Vanaf woensdag meer bewolking en regen.